Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Uit een dierentag in Duitsland zijn enkele roofdieren ontsnapt... en er is een grote zoekactie op touw gezet. Het gaat om een beer, twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar. Omwonenden moeten binnenblijven en de politie waarschuwen als ze de dieren zien. Door het noodweer deze week zijn delen van de Eifel zo onder water gelopen. Daardoor raakte het hek beschadigd en konden de dieren mogelijk ontsnappen. Er zijn berichten dat de ontsnapte beer intussen is doodgeschoten. Het Duitse Openbaar Ministerie wil dat de Catalaanse separatistenleider Puigdemont opnieuw wordt vastgezet. Tegen hem loopt een Spaans uitleveringsverzoek en het OM is bang dat hij Duitsland verlaat. Eind maart was hij op verzoek van Spanje aangehouden toen hij vanuit Denemarken Duitsland binnenkwam. Kort daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten. De Spaanse justitie beschuldigt Puigdemont van rebellie en misbruik van overheidsfondsen bij de organisatie van het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid. Het onweer en de felle hoosbuien van de afgelopen week... hebben voor 5 tot 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woningen... zegt het Verbond van Verzekeraars. De schade aan auto's, bedrijven, overheidseigendommen... en de landbouwsector is nog niet in kaart gebracht. Verzekeraars, gemeenten, provincies en waterschappen willen... dat het kabinet maatregelen neemt om schade door noodweer tegen te gaan... Zo moet water meer ruimte krijgen en bij bouwplannen moet rekening worden gehouden met water en met klimaatverandering. Het OM eist vijf maanden cel tegen de man die vorig jaar maart in Rotterdam een ME'er tegen het hoofd schopte. Dat was tijdens de ongeregeldheden rond het bezoek van de Turkse minister Kaya aan het Turkse consulaat. Ook tegen drie anderen zijn straffen geëist. De demonstratie in Rotterdam liep uit de hand nadat minister Kaya was weggestuurd door de Nederlandse autoriteiten.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 jet lag. going out.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 It's reached the sky. joyful hymn. Silver sonnets reach the sky. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Dip, dip, dip, dip, dip, dip.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 het was dat ik jou daar you ZFM. We're gonna send it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 老歌。 op de gang. Lange tanden, laten huren, laten Vooral voor Vooral Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo dag.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 were